Negens met het NOS-journaal. In de Libische stad Benghazi zijn bij een aanslag met een minstens 20 mensen gewond geraakt. De explosie was in het centrum, vlakbij het grootste hotel van de stad. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend. In het verleden heeft Islamitische Staat een aantal aanslagen in Libië opgeëist. Benghazi is in handen van het Libische Nationale Leger... dat verjoeg vorig jaar islamitische strijders van IS en Al-Qaeda. Noord-Korea zegt dat het nog steeds bereid is tot een ontmoeting met de VS. In een verklaring reageert de vice-minister van Buitenlandse Zaken op het afzeggen door de Amerikaanse president Trump van een topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In de verklaring staat dat Noord-Korea veel waardering heeft voor de pogingen van Trump, die anders dan zijn voorgangers plannen had om een historische top te realiseren. Noord-Korea staat open om problemen met de VS op elk gewenst tijdstip en op elke mogelijke manier op te lossen, staat in de verklaring van de Noord-Koreaanse vice-minister. Gisteren blies Trump de top af die zou worden gehouden op 12 juni in Singapore. Rusland gaat de bevindingen van het internationale team dat onderzoek doet naar de MH17 bestuderen. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd. Hij verwierp daarbij de kritiek dat Rusland onvoldoende meewerkt. Volgens Poetin betrekken de onderzoekers Rusland te weinig bij hun werk. Internationale onderzoekers concludeerden gisteren in een tussentijdse rapportage dat de boekraket waarmee de MH17 in de zomer van 2014 werd neergehaald van een brigade van het Russische leger was. Bij de ramp met de MH17 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen waren 196 Nederlandse slachtoffers. Het weer vannacht minder buien. In de ochtend wisselend bewolkt met soms wat regen. Later op de dag kunnen opnieuw buien ontstaan met kans op onweer en hagel. Het wordt 23 tot 26 graden.